en dat de ingebruikname van de pijpleiding snel zal leiden tot lagere gasprijzen. De leiding, die onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt werd al in september voltooid. Maar Duitsland en de Europese Unie moeten de ingebruikname nog goedkeuren. Over de Nord Stream 2 is al jaren onenigheid tussen Rusland, Europa en de VS. Volgens de Amerikanen wordt Europa vatbaar voor chantage... als het afhankelijk wordt van Russisch gas. In de misbruikzaak rond de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein... is zijn ex-vriendin Ghislaine Maxwell op vijf van de zes aanklachten schuldig bevonden de jury heeft ze Epstein geholpen bij het misbruik van meisjes... onder meer door slachtoffers te ronselen. De jury was vijf dagen in beraad... nadat vier vrouwen tegen Maxwell hadden getuigd. Maxwell's straf wordt later bepaald. Waarschijnlijk moet ze jarenlang de gevangenis in. In de omgeving van Woudenberg in Utrecht heeft een lichtjestocht langs boerderijen zoveel kijkers getrokken dat de tocht is stopgezet. Er was voor de afgelopen avond een route uitgezet die mensen met de auto konden volgen. Maar op lokale wegen tussen Leusden en Renswoude kwam het verkeer muurvast te staan. De organisatie vroeg mensen vervolgens om niet meer aan te sluiten. En schaatser Kjeld Nuis kan in februari zijn Olympische titel op de 1000 meter niet verdedigen. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf werd hij vierde. En alleen de beste drie mogen naar Peking. Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer plaatsten zich wel.